vanwege een probleem met het remsysteem... Volgens Toyota is bij exemplaren die sinds januari zijn verkocht niets mis, maar moet de rest van de auto's worden aangepast. Volgens Japanse media roept Toyota uiteindelijk wereldwijd de Priussen van het nieuwste type terug. Vorige week riep het bedrijf al 8 miljoen auto's van andere modellen terug wegens problemen met het gaspedaal. Er is voorlopig geen akkoord over een toekomstige Nederlandse missie in Afghanistan, zegt de PvdA. De afgelopen dagen leek het erop dat de partijen het eens konden worden over het sturen van opleiders voor het Afghaanse leger. Maar de NAVO zou ook vragen om honderden gevechtsmilitairen. En de PvdA wil daar niet aan meewerken. CDA en de ChristenUnie zijn er niet gelukkig mee dat de PvdA niet wil bezuinigen op onderwijs. Fractieleider Hamer zei gisteravond dat het onderwijs bij de komende bezuinigingsoperatie moet worden ontzien. En dat terwijl de coalitiepartijen hebben afgesproken dat geen enkel onderwerp taboe mag zijn bij de bezuinigingen. De ChristenUnie vindt dat de PvdA niet allerlei beloftes moet doen, alleen maar omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. In Amerika is een kijkcijferrecord gebroken. Gisteren keken 106,5 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd om de Super Bowl. Zoveel Amerikanen hadden er nog nooit naar een tv-programma gekeken. Het record werd waarschijnlijk gehaald omdat de New Orleans Saints in de finale stonden. De overwinning van het team uit New Orleans werkte vooral in Amerika veel emotie op vanwege de orkaan Katrina. In het ABN AMRO-toernooi heeft Igor Sijsling de tweede ronde bereikt. De tennisser uit Amsterdam won in drie sets van de Duitse Misha Zverev... Robin Haalse haalde de tweede ronde niet. Die verloren in twee sets van de Spanjaard Tommy Robredo. Het weer. Wolkenvelden en af en toe een opklaring. Het is min 4 graden in Zeeland en min 8 in het binnenland. Later vandaag schijnt af en toe de zon. Middagtemperatuur dan, vanmiddag maximaal 2 graden boven nul. Dit was...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 het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Live. Dit is 20 jaar GFM. mother next door. Like you know so many, many more. Just a fish that swims in your direction and could bring love.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 J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre suivi un instant sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause.